nieuws van 3 uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. Iraakse leger- en politieeenheden hebben overheidsgebouwen in het westelijk deel van Mosul heroverd op islamitische staat. De inname volgde op een nachtelijke bestorming door Iraakse elitetroepen, verklaarde een generaal die de operatie aanstuurt. Iraakse militairen zijn nog in gevecht met de laatste IS-strijders die zich in de gebouwen ophouden. Maar middels wappert de Iraakse vlag weer op het gebouw van de provinciale overheid. Sinds het leger vorige maand het offensief op IS in West-Mosul begon... zijn zo'n 42.000 mensen de stad ontvlucht. Het oosten van de stad is sinds januari weer onder Iraaks gezag. Facebook hoeft geen Duitse nepnieuwsberichten op te sporen... waarin een selfie van een Syrische vluchteling wordt misbruikt. De rechter oordeelt dat Facebook de beledigingen niet zelf heeft gedaan... maar dat gebruikers dat deden... De Syriër Modamani maakte twee jaar geleden een selfie met bondskanselier Merkel. Later dook de foto ook op in nepnieuwsberichten... waarin hij onterecht werd beschuldigd van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. Die berichten werden honderden keren gedeeld. Modamani wilde dat Facebook de berichten actief zou verwijderen... maar dat hoeft van de rechter niet. Een groot deel van Paleis het Loo gaat jarenlang dicht voor een grote verbouwing. Het museum wordt voor 123 miljoen euro gerenoveerd en uitgebreid... Er komt een nieuw museumgedeelte en in de zijvleugel komt een speciaal jeugdpaleis voor jonge bezoekers. Het Loos sluit januari volgend jaar en zal pas in de loop van 2021 worden heropend. George Michael is een natuurlijke dood gestorven. Sectie op het lichaam van de zanger heeft uitgewezen dat hij een hartziekte had. Het popicoon overleed op eerste kerstdag op 53-jarige leeftijd. Zijn manager zei toen al dat hij was overleden door hartproblemen. De politie liet tot nu toe niets los over de doodsoorzaak, behalve dat er geen verdachte omstandigheden waren. Het weer, vooral in het westen schijnt de zon. Plaatselijk kan nog een buitje vallen. Het is 6 graden in het noorden tot 9 in het zuiden. Morgen trekt regengebied over het land... waarna vooral smiddags in het westen nog even de zon kan schijnen. Het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vielen op eh, de A6 Lelystad richting Amsterdam. Bij Almere Stad staat 2 kilometer file door een ongeluk. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam 8 kilometer door een kapotte vrachtwagen.